Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Alle mensen die vastzaten in een kapotte kabelbaan in Pakistan zijn gered. Acht mensen hingen sinds vanochtend bijna 300 meter boven een ravijn. Om ze te redden werden een helikopter en een zipline ingezet. In de gondel van de kabelbaan zaten vooral kinderen. Er zijn veel bergen in het gebied en die kinderen gebruiken de baan om naar school te gaan. Zeeland wil hulp van politiek Den Haag bij het regelen van huizen voor statushouders. Dat zijn asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Volgens de provincie doen ze al superveel om onderdak te regelen voor die groep. Maar de boel loopt nu vast omdat Den Haag wil dat gemeenten nog meer mensen opnemen. Goed nieuws als je energiecontract hebt bij Essent. Net als Vattenfall gooien zij de prijzen omlaag voor klanten met een variabel contract. Zo'n 1,2 miljoen Nederlanders hebben dat. Bij een gemiddeld verbruik levert het je ongeveer 118 euro op, is hun berekening. En een bizarre werkdag voor een kapster in Arizona in de VS. Ze was bezig met een knipbeurt toen er ineens een auto haar zaak binnenreed. Ja, op beveiligingsbeelden is te zien hoe de bejaarde chauffeur net langs een wachtende klant vliegt... en op een paar meter van de kapster en haar klant stopt. Een andere getuige, wiens auto beschadigd raakte bij die crash, gaf na afloop wat nuchter commentaar. Can't get worried about it, can't get bent out of shape. was uh, I was just pulling out of a parking lot. Ja, hij kon er niks aan doen dus. Ook voor het ambulancepersoneel gold dat. Want afgezien van de bestuurster die een lichte beenwond opliep... ging iedereen zonder kleerscheuren naar huis. Heb ik nog het weer voor je. De rest van de avond is het droog en nog een graad of 20. Morgen begint op veel plekken grijs, maar smiddags komt dan het zonnetje door en is het een graad of 26. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzonderheden op de weg op dit moment. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 I like Shake Shack, I like MoMA, and New Jersey's ripe aroma. The parades when I see 'em, and even the DMV. And the Brooklyn Bridge by bike. Heck, there's lots of stuff I like, but I love Betsy, and she loves me. likes hockey, no, I swear. She likes guys with thinning hair, and I love Betsy. She likes pizza and Chinese, louboutins and mac and cheese. God, I love Betsy. She likes swimming, writing letters. She likes watching double headers. She drinks bourbon and sake and even likes Rocky 3. I'm amazed and I'm impressed. But the thing that I like best is I love Betsy, and she loves me. like Jay-Z and Beyonce I will make her my fiance I love Betsy And she loves me I love Betsy And she loves me Een hartelijk welkom bij Tweede Uur van ZFM Jazz Samenstelling. Presentatie Alco B. En eh, het tweede uur zijn we gestart met John Pizzarelli. Eh, nou, volgens mij een gitarist die ook nog aardig kan zingen. En dit is van een cd Stage and Screen. Een cd uit 2023, dacht ik. Doe het uit mijn hoofd, ik weet niet zeker. I Like Betsy. Nou, het zijn allemaal melodieën die lekker in het gehoor liggen. Als je vrolijk wil worden, zet je zo'n cd'tje op. En eh, dat wordt geniet in de zomer. Ja, er staat nog meer op de rol. Het tweede uur. de quartet San Francisco dus, Mina, niet vergeten, Betty Lafette, Charlie Watts. Ja, te veel om op te noemen. We gaan gewoon lekker draaien. En ik had het, op het einde van het eerste uur had ik John Coltrane gedraaid. John Coltrane Plays the Blues. Maar onlangs is er een cd uitgekomen. Waiting for the Sun to Rise. Van Mark Jordan. En daar staat een mooi nummertje op. Coltrane Plays the Blues. Ik ga hem even opzoeken. Mark Jordan. Eh, vrij nieuw, heel nieuw zou ik bijna zeggen. Het is net uitgekomen. Eh, Coltrane plays the Bruce, Mark Jordan. Komt-ie. save yourself if you can find it, I don't mind. Lie to me, but don't leave me here behind. Drove my car right out to Cherry Lane. Thought I saw Joe Lewis standing was surfing the morning paper down in a hole inside his shoe, And we danced all night while Coltrane played the blues. Nina on the waves So soft, so sweet That I fall down on my knees. This old heart keeps calling out your name For 15 minutes of memory lane. Thought I saw Joe Lewis standing in the rain. He was stuffing the morning paper down in a hole inside his shoe. and we danced all night while Coltrane played the blues. Played the blues. Some think it's a miracle, and some have faith. Some come in limousines, uh, some come in drag. It's the last train to Babylon. Still left photographs. Last train, baby. Oh yeah. Drove my car right out to Cherry Lane. thought I saw George standing in the rain. yeah. He was stuffing the morning paper down in a hole inside his shoe. And we danced all night while Coltrane played the blues. Ja, ik ben wel een fan van deze maestro Mark Jordan. Waiting for the Sun to Rise. Het is een Canadees en eh, ja, het was singer-songwriter... maar het is eigenlijk een jazz-singer-songwriter geworden in, uh, met deze CD. Hij heeft trouwens wel meer werk gedaan. Wat ik zelf ook wel een mooie vind, ik zal er een stukje van draaien. Nearness of You, een bekend nummer, komt van een cd'tje Both Sides. En dat is een cd'tje uit 2019. De Waiting for the Sun to Rise is uit 2023. Ja, ik had beloofd wat nieuw werk te draaien. Nog een klein stukje van de Nearness of You van een oude cd van hem. Both Sides. When I'm lying alone in my room And the moon shining down Like a yellow balloon All I do is dream of you So near, so far Losing yourself in the stars the pale moon that excites me, that thrills me and delights me. Oh no, it's just the nearness of you. your sweet conversation that brings this sensation. Oh no, it's just the nearness of you. you're in my arms and I feel you so close to me soft lights to enchant me. If you'll only grant me the right to hold you ever so tight. you. Ja, dat is een prachtige klank van eh, Marden en eh, Mark Jordan. Van harte aanbevolen. Eh, dan kom ik terecht bij wat andere soort muziek. De Quartet San Francisco die heeft de muziek van Raymond Scott. ja, bekend. ja, volgens mij is het uit de oude doos. Eh, opnieuw op de plaats gezet. Volgens mij is het ook al eens gebeurd. Bouwhunks, Metropoolorkest, ook de muziek van Raymond Scott nagespeeld. En dit is het eh, kwartet San Francisco samen met Gordon Good Big Fat Band. En eh, dan gaan we even kijken. De Toy Trompet, heel bekend. Even kijken, de San Francisco. Hier heb ik hem. De Toy Trompet, heel bekend melodietje. <laughs> muziek. De Raymond Scott Reimaginated. Eh, uitgevoerd door de Quartet San Francisco en de Gordon Goodwin Big Fat Band. En het nummertje heette de Toy Trumpet. Eh, ja, die Raymond Scott was al een beetje een cultfiguur. Powerhouse. Dat zijn allemaal hele bekende melodieën. Vaak nagespeeld door diverse orkesten. Maar eh, zeer de moeite waard. Als we dan toch bij een beetje... Ja, ik vond het ook een beetje muziek hebben. Dan ga ik kijken wat ik hier heb klaargezet van... Eh, eens kijken wat ik dan hier achteraan zal zetten. Um, oh ja, ik heb nog eentje van... Eh, eh, ja, dit is ook wel leuk. de klanken van Madison McFerrin. En als je de naam McFerrin hoort, dan denk je natuurlijk meteen aan Bobby McFerrin. Een uh, jazzvocalist. Nou, dit is zijn dochter Madison. En die heeft een cd gemaakt, I Hope You Can Forgive Me. En daar heeft ze bij een... Uh, ja, haar vader was natuurlijk heel bekend. En eh, ja, ik vind dat ze hier een prachtige cd gemaakt heeft. Het zit tussen de grens tussen jazz en R&B in. En eh, het is een prachtige cd geworden. Meer, meer, meer dan de moeite waard. Dus eh, ja, ik zou hem beluisteren. Ook een uitgave uit 2023. Eh, ik had nog iets beloofd over de, een muziek van... eens even kijken hoor, ik kan hem weer niet vinden. Oh, hier heb ik hem. Mission, toen net had ik het over die tekenfilm. En ik hou altijd wel van soundtracks en thema muziekjes bij tv-series. En dit is een hele mooie Mission Impossible. En dat is van de Jazz Review. Review. En daar komt die. muziek. Mission Impossible, wie kent het niet, zou ik bijna zeggen. En wie kent Charlie Watts niet? Charlie Watts, een uh, bekend eh, jongen die nog drumde bij... volgens mij was het niet de Rolling Stones. dat is een eh, anthology uitgebracht, een cd met allerlei... Die, die, die, die drummer van de Rolling Stones vond het ook leuk om jazz te maken. En op deze verzameld cd, volgens mij zijn het er twee... en daar staan leuke nummers. Van hem het nummertje Cool Blues, opgenomen in Ronnie Scott, Birmingham, 19... 91. Charlie Watts die vond dat eh, drummen van de Rolling Stones wel leuk. Maar zijn hart lag volgens mij toch meer bij de jazz. Daar staat hij echt van te genieten.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 Frank Sinatra zou hebben gesmeekt om met hem mee op tournee te gaan door de Verenigde Staten. Sarah Vaughan zei... Als ik niet mijn eigen stem had, zou ik die van dat jonge Italiaanse meisje willen hebben. Dat Mina heet. En dan hebben we het over Mina Anna Maria Mazzini. En eh, Italië heel bekend en daarbuiten niet zo. Naar de VS ging ze niet omdat ze last van vliegangst had. had. Maar ze heeft wel heel, heel, heel, heel, heel veel cd's uitgebracht. En ik ben een enorme fan van haar. Dus eh, ik zal toch weer wat van haar gaan draaien. Mina en van haar laatste cd, cd uit 2023. Eh, eens even kijken. Dan drink ik Boutard L'Amour. amé. Te acontenterás. allemaal van die prachtige cd. Tiamo com in passo. En nu is ze 83 en dat kan je ook wel horen. Ze zingt nog steeds met opvallend gemak. Eh, maar de songs ademen berusting uit. Een wereldwijsheid die is voorbehouden aan artiesten met een lang en bewogen leven. Dat was ook wat kenmerkend was voor de albums van Johnny Cash, Leonard Cohen en David Bowie. Eh, ja, prachtige zangeres. En omdat het zo, zo bijzonder is, wil ik toch nog iets laten horen van haar. Dat is niet echt de jazz, maar het, ze heeft ook wel jazz-cd's gemaakt hoor. Dat is een van haar hits, C Telefonado. Maar daar zit een bepaald ritme in. Vooral in dat refrein, moet je maar eens luisteren. dit nummer. Omdat het eh, gewoon een prachtig nummer is. Maar het zit hem in van die hoge tonen en lage tonen. Het is ooit gecomponeerd door een Rico Morricone. Nou, dat zegt genoeg natuurlijk. Eh, ja, als we dan toch in Italiaanse hoek zitten... dan kan ik niet om deze manier heen. Antonio alto di questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelate come gli sguardi dei francesi. Un valzer di vento e di paglia, la morte contadina e risale le risaie e fa il verso delle rane puntuali. Arriva sulle aie bianche come le facce a trigi a cortimo figli d'albergo, amanti di pianure, regine di corriere e paracarri, la loro, la loro discrezione antica è eh, acqua e miele, è eh, diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con noi a bere un'aranciata luce tutto il tempo se ne va. Mm. Mm. sa di fieno e di lontano e la canzone forse sa di ratafiera Conte, eh, Diavolo, Rastro. Dat speelt hij heel vaak tijdens live optredens. En eh, er zijn varianten bekend dat het nummer een kwartier duurt... met allerlei jazzachtige stukken ertussen. Eh, mooi, mooi, mooi. Dat was het Italiaanse hoekje. En een Engelse band, Gabriels. ja, dat is volgens mij een band voor de toekomst. Eh, ja, de verwachting is dat, dat, eh, een, eh, ja, dat die wel een plaat gemaakt hebben... wat wel eens een winnaar kan zijn bij allerlei lijstjes. ik ga een nummertje laten horen van Gabriels. De zanger heeft een prachtige stem. dan moet ik even een nummertje uitkiezen. Het is ook weer een cd uit 2000, ja, 2022 misschien. Komt-ie. To the Moon and Back. Forget all the times I gave and spent my last end. Still, you don't repent a call. Gave until I gave my life. Soul was empty, had no gas left in mooi nummer. To the Moon and Back. de Russen proberen naar de maan te gaan. Er waren wat technische probleempjes, begreep ik. Maar goed. Eh, ja, dan kom ik bij een cd. Dat is uh, de What the Hell Happened to Blood, Sweat and Tears. Dat is eigenlijk de soundtracks van een documentaire over deze band. En dat is ook een CD uit 2023. En daar ga ik er toch eentje van draaien. En dat Blood, Sweat and Tears, waar heb ik hem? Deze. Ja, luisteraars, welkom bij eh, Tussen App en Vloed. Want om tien uur dan eh, ga ik van start. Ik heb er weer helemaal zin in. Dus eh, blijf luisteren tot 12 uur. Mijn liefste prachtige ballads. Mooie easy listening music, zoals ze dat ook noemen. Nou, tot straks, anderhalf minuutje. dan krijgen we het nieuws. En daarna kom ik graag bij u terug. Tot zo. dat was uh, Blood, Sweat Tears. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz, samenstelling, presentatie AQB. Ik hoop dat je er een hele gezellige dag van maakt. Eh, het was weer een mix van oud en nieuw door elkaar. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. En geniet van de zon. Them that's got shall have, them that's not shall lose.